Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wegprikken van coronavaccins kan en moet echt sneller. Nu liggen er nog zo'n 600.000 van die prikken op de plank. Dat is echt onverstandig, vinden vaccinatie-experts. Zij willen juist dat er gauw wordt doorgeprikt. Ga daar nou als eerste mee aan de gang. En wel meteen vandaag zou ik zeggen. 1 juni moet toch makkelijk mogelijk zijn om iedereen gevaccineerd te hebben. Maar dan moet je het wel zo doen. Als het doorgaan zoals het nu is, nou, dan durf ik je wel te voorspellen dat dat echt niet gaat gebeuren. Coronaminister Hugo de Jonge zegt dat het vaccinatietempo omhoog gaat... maar dat het ook belangrijk is om een stapeltje vaccins achter de hand te houden... voor het geval prikfabrikanten ineens minder leveren. We hebben al testfestivals, testconcerten, testvoetbalwedstrijden gehad... Maar er zou ook nog een horecatest aankomen. Onderzoekers wilden kijken hoe het in restaurants gaat met de coronaregels. Maar nu in Nederland de besmettingen blijven stijgen... vindt het kabinet zo'n field lab test niet verstandig. Wie een tripje naar Curaçao maakt, moet vanaf nu bij terugkomst in Nederland in thuisquarantaine. En ook moet je verplicht een coronatest doen. Op Curaçao zit iedereen nu ook weer in lockdown, omdat het aantal besmettingen snel toeneemt. En ook mag niemand meer naar het strand, geldt er een avondklok... en mogen Curaçaoenaars nog maar twee keer per week boodschappen doen. Het gaat aan de hand van nummerborden. Begint die bijvoorbeeld met een A, dan mag je op maandag naar de supermarkt. In Dubai is het grootste schilderij ter wereld geveld. Een doek van bijna 1600 vierkante meter, dat bestaat uit 70 delen. Het is gemaakt van tekeningen van kinderen uit de hele wereld kunstwerk bracht omgerekend zo'n 52 miljoen euro op. En daar is de Britse kunstenaar ondersteboven van. The fact that this has happened is overwhelming, beyond my wildest dreams. I feel grateful, humbled and excited. Het idee was eerst om het in 70 losse delen te verkopen, maar een Fransman die in Dubai woont besloot het helemaal te kopen.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 De uitgelopen werkzaamheden zijn eh, afgerond. Maar op de A7 van de afsluitdijk naar Zaanstad heb je inmiddels wel een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen tussen Wochnum en Horen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. De ook is dicht.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 Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, moet ik je laten gaan. Dus droog je tranen. neem je de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen.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 Nederland krijgt half april de eerste vaccins van de Leidse farmaceut Janssen. In een Kamerbrief schrijft minister De Jonge dat er dan 85.000 doses worden geleverd. Eind april worden er opnieuw 85.000 doses verwacht. Het CBR overweegt de leeftijd voor praktijkexamens tijdelijk te verhogen van 17 naar 18 jaar. De Rijksamenorganisatie wil zo de achterstand inhalen die is opgelopen door de lockdowns. Het Suezkanaal in Egypte wordt geblokkeerd door een van de grootste containerschepen ter wereld. Het schip van 400 meter lang en 60 meter breed ligt dwars over het water. Pogingen om het Japanse schip vlot te trekken zijn mislukt. Het weer, de dag begint zonnig. Later is er meer bewolking. Het wordt 12 tot 15 graden. In de avond en nacht kans op wat regen. should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us?